Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Minister Slops van de Onderwijsinspectie om ruim 350 VMBO-diploma's in Maastricht af te keuren. De minister draait het besluit niet terug, zoals veel ouders en het schoolbestuur hadden gehoopt. Wel wordt er per leerling gekeken of diegene alsnog kan slagen. Slop benadrukt dat de leerlingen alleen een diploma krijgen als ze de stof beheersen. Vrijdag werd bekend dat geen enkele examenkandidaat van VMBO Maastricht in mei examen had mogen doen. Geen enkele leerling had namelijk alle vakken afgerond. Tabakszaken krijgen in strijd met de wet bonussen voor de verkoop van sigaretten. Dat stelt de onderzoeksredactie Tabak. Dat is een samenwerking tussen de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en onderzoeksjournalisten. De bonus van de tabaksindustrie kan bestaan uit geld of gratis sigaretten. De redactie maakte voor zijn onderzoek een rondgang langs winkels in Amsterdam en Nijmegen. De brancheorganisatie voor tabaksdetailhandel herkent zich niet in de conclusie dat er illegale afspraken bestaan tussen tabakszaak en de tabaksindustrie. Een kantoorpand in Amstelveen dat door de asielzoekersgroep We Are Here is gekraakt mag worden ontruimd. Dat heeft de rechter bepaald. De gemeente Amstelveen maakte vorige week al bekend het pand vandaag te willen ontruimen. De groep uitgeprocedeerde asielzoekers was naar de rechter gestapt om dat te voorkomen, maar de rechter geeft hen geen gelijk. Nog dit jaar moet de luchtkwaliteit in Nederlandse steden beter zijn, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Er komen extra maatregelen voor Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Met als doel dat de stadcentra snel aan de Europese waarden voor schone lucht voldoen. Dat kan bijvoorbeeld door minder verkeer en subsidie voor elektrische taxis. Van Veldhoven stelt er 10 miljoen euro voor beschikbaar.